Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In avond van de politie voor een terreuraanslag in de stad. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken zat islamitische staat achter de dreiging. Het zou gaan om vijf tot zeven zelfmoordterroristen. De politie blijft extra alert en is nog op zoek naar verdachten. Op veel plekken in het land hebben mensen het nieuwe jaar gevierd. In Rotterdam was de grootste vuurwerkshow. Daar ging zo'n 4000 kilo vuurwerk de lucht in. Het nationale aftelmoment was in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Dat stond in het teken van Europa omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. Bij een steekpartij in Haarlem is vanochtend vroeg een dode gevallen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie doet nog onderzoek. En er waren nog meer incidenten tijdens Oud en Nieuw. In Den Haag is een automobilist even na middernacht ingereden op een groep feestvierders. Twee mensen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is opgepakt. De politie spreekt van een ongeluk. In Utrecht zijn twee jongens van 17 van een balkon gevallen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En ook de brandweer moest op veel plekken uitrukken. Zo ging in Rijswijk een gymzaal in vlammen op en woede in Wiegen brand in een basisschool. De Amerikaanse acteur en zakenman Wayne Rogers is overleden. Hij is vooral bekend van de serie Mesh, waarin hij kapitein Trapper John McIntyre speelde. Wayne Rogers is 82 jaar geworden. Het weer nog, tegen zonsopkomst is er kans op wat mist. Overdag lost de mist langzaam op en verder blijft het op nieuwjaarsdag droog. De zon breekt op veel plekken door en het wordt 7 of 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.